uur. Dielke met het NOS-journaal. Met de organisatie probeert drie toeristen en een reisleider te lokaliseren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder al dat er Nederlanders in het gebied zijn. Hoeveel is niet duidelijk. In het berggebied Annapurna worden nog zeker 70 mensen vermist na de sneeuwstorm. Zeker 26 mensen kwamen om het leven. Camille Eurlings is unaniem weggestuurd als topman van KLM. Het besluit werd door alle leden van de Raad van Commissarissen gesteund, zeggen betrokkenen. De Raad zou in september al hebben besloten dat Eurlings weg moest... omdat hij de belangen van KLM niet goed genoeg verdedigt. Volgens sommigen werd de oud-minister al vanaf het begin tegengewerkt. Na het besluit van de Raad zou Eurlings zelf hebben besloten om meteen op te stappen. Op de beurzen is de rust na een hectische dag teruggekeerd. De AEX schommelde op een verlies van 3%, maar sloot uiteindelijk 0,75% lager dan gisteren. De Europese beurzen trokken aan doordat Wall Street zich vlak na de opening herstelde. beleggers maken zich zorgen over een nieuwe recessie in Europa en lagere economische groei in de VS. Daardoor daalt de Amsterdamse beurs al zeven dagen op rij. Minister Opstelten vindt het verrassend dat de rechtbank twee wiettelers geen straf oplegt. Een stel uit Groningen gaat vrij uit omdat hun manier van telen past in het Nederlandse gedoogbeleid. De man en vrouw bekenden de teelt, gaven de inkomsten op aan de Belastingdienst en tapten geen stroom af. Volgens Opstelten heeft de uitspraak geen consequenties voor het huidige beleid, waarbij het telen van cannabis illegaal is. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht gaat het vanuit het zuiden weer regenen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui. Tegen de avond wordt het overal droog. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files met een lengte van 4 kilometer of langer in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knoop het en Afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop nog eens een keer 10 kilometer tussen Naarden en Knoop Diemen. A9 richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knopend Batuverdorp 4 kilometer. En richting Diemen staat voor Diemen 5 kilometer. Op de ring Amsterdam A10 tussen Oud-Zuid en Knopend Watergasmeer 5. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Afrit en Hardingsveld-Giessendam 7 kilometer. Richting Europort op de A15 staat 5 kilometer bij Spijken-Nissen. A16 richting Rotterdam voor knopen Terbrechtseplein 5 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4 en verderop ook 4 kilometer bij Moordrecht. A27 Gorkum richting Almere tussen knopen Rijnsweert en Beeldhoven 4 kilometer. En vanuit Almere richting Utrecht tussen knopen Eemnes en Beeldhoven 7 kilometer. En verderop richting Gorkum ook 7 kilometer tussen knopen Everdingen en Noorderloos. En nog een stukje verderop 5 kilometer voor de brug Gorkum.